Elke dinsdagavond, 14 weken lang, Vijf studenten beelden de kunst. Was gelaten op de radio, werd geluisterd materiaal. Luistert u naar Radio Lacht! Parece que tiene duende. Canta por seguir ella. Tiene duende este árbol, Ay, ay, compañera, no regañe. o le canta esto como chocolate. Ik zie je niet. Het is groen. Je moet beter kijken. nee, ik zie echt niets. Helemaal niets. Nee, niets. Je ziet toch wel iets? Nee. Dus het is dus helemaal donker bij jou. Zwart. Nee, ook niet zwart. Er is gewoon niets. Ja, er is wel iets, maar je ziet het niet. Nee, er is niets. Kun je het niet horen dan? Nee, ik hoor niets. Maar het kan toch niet stil zijn? Het is nooit stil. Jawel, ik hoor niets. Er is ook niets. Nergens raak ik de aarde. Maar je hoort mij toch? Ik ben er toch? Bij jou? he cuts his eyes, looks away from the door that walked in. hoor jou wel. Jou hoor ik wel. Ben je er nog? Ja, ik ben er altijd. Als ik je roep, ben je er dan? Ik kan je altijd horen. Maar ik ben groen, jouw lievelingskleur. Weet je zeker dat groen mijn lievelingskleur is? Ja, dat weet ik zeker. Is groen een mooie kleur? Meestal wel. Ben je altijd groen? Als ik bij jou ben, ben ik groen. but the sidewalk. We had this conversation before, so we tried well with some small talk. But all talk seems small when words fall down faster than we want to. It takes one thing to talk. Sometimes we show it takes one thing to talk sometimes three show. And when we think we're gonna break, we're just in time to see straight. Cause we can stretch our thoughts without turning them into hate. And then we laugh and start feeling good after we've been feeling bad. It takes one, to think, to the Sometimes three to show. It takes one, to think, to the Sometimes three to show. next day on your doorstep, I find some words scattered on the cold ground. Step by step, I pick them up to remind me of what happened when we slow down, turn ourselves around, cause we're too much of the same kind. It takes one to think, two to talk, sometimes three to show. It takes one to think and two to talk, and sometimes three to show. Van de gedachte naar het woord. Van 147 tot 148 oostenwaarde. En 409, 410 noordenwaarden Naar geluid. Van Hanneke Kolen. totale oppervlakte, maar dat is een afmeting van vroeger, dan was dit gebied, dan noemden ze de 100 morgen. En zodoende is dat wel nog die naam maar het was 100 morgen groot. Vlaktemaat is het. Dat, is, zijn de morgens, maar wij praten van hectares, Maar zo praten ze in uh, Amazone van honden. Hond, zoveel hond. Weer een hectare. is gewoon een, eh, eh, een, morgen is ook een oppervlakte van vroeger. daar van vroeger. Dus- nee, daarom leggen ze die dijken. Maar ze weten nog niet om... Dit wordt allemaal natuur. En als het eh, allemaal doorgaat, de wordt dit helemaal... Uh, Hierachter eh, was voor de hoek een spoordijk. Liep het treintje nog uh, eh, later. Dus koeien achter een dijk. Komt hier een, dijk achter rondom het huis. Dat is allemaal door. hebben ze zelf iemand door te hier met zat naar het ziekenhuis rijden. En uh, nou weten ze nog niet of dat ze dus vanaf de spoordijken, langs de knaaldijk, helemaal. Duurkuipse molen. Nee, nee, ja. Het wordt al helemaal natuurgebied, hè? Hier, een stuk. Ja, dat is maar toch Duurkuipse heb ik hier nog nooit. Aan deze kant heb ik, ja, geen, dat zal ik niet zeggen, maar hier zitten geen honderden ganzen. En die foto's die ze op dat er anderhalve meter water komt. Eh, Schatten ze in één keer in de 105 tekeningen van dit gebied en dan hebben ze dan een foto in van dat gebied met de gans. zo werkt het niet, hè, want de gans zit aan die kant. Daar zit de gans. Ik heb hier nog geen gans. Die, die witte, eh, ja, wat eh, uh, kleine zwanen, weet ik. En dit dat wordt uh, eh, compensatie voor de rondweg. Wordt natuur. Voor tot 12 jongens in Os wordt alles volgebouwd. En dan moet je maar aan denken, tot aan de Maasdijk En zo komt het. Maar zo gaan we heen. Nou, want er is geen bouw. Dan ik morgen de Rosmaalse polder hebben ze al, begonnen aan de kant van het bos. Dus, en weet wat er dan gebeurt? Vanaf Os, uh, eh, de, vanuit de bos die kant op. En ik zeg niet dat ze dan in de midden over, eh, over 20 jaar al eh, volgebouwd is, maar over 50 jaar wil ik het wel schudden. Dan heb ik mijn knop benat. Ja, dat dus, valt natuurlijk niet mee, hè? echt niet. Ja? Ik ben verdwenen. Ik hoor je toch? Ik ben er niet. Ik ben er niet meer. Maar misschien was ik er wel nooit. Ooit heb je bestaan. Ja, ooit misschien. Je moet hebben bestaan. Je hebt mij verzonnen. Nee, jij verzon mij. Als ik jou verzonnen had, zou je anders zijn. Meer groen. Ik ben groen. Ik lijk op jou. Nee, je bent heel anders. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars. When it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel. together in a photograph of time. Now look into your eyes and the seas open up to me. I tell you I love you. through the wind, not knowing it's out of love. I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. Ooh, and I feel your. Duurt het nog lang? Nog veel langer. En blijft het al die tijd stil? Het wordt steeds stiller. Alles wordt altijd minder. De klok winder verliest de kracht in zijn vingers. Zelfs de veer wordt langzaam moe. Maar ik kan toch zelf schommelen? Ik kan heel goed schommelen. Niemand blijft zitten tot de schommel stilstaat. Tot in het oneindige wordt het stiller. Maar het zal nooit stil zijn. En wij? Jij blijft. En ik blijf bij je. Ben ik al die tijd alleen? Alleen als het stil is. was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, Remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you Music played and people sang just for me, the church bells. he didn't take the time to lie. Bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. echt niet hoor. <laughs> nee, weet je wel wie dat zijn? Anne Marcel. Sst. Nee, jij moet het doen. UFC 70. UFC 9 incredible UFC fights live. The Ultimate Fighting Championship. Tickets on sale nu. Ik. Niet. Ik. Nee. Nee. Heb ik. Ik, eh, ik weet niet. Nee joh. Ik ben vroeger. Nee joh. Denk ik. Ja. Ga recht. weg. Ik, dus ik, ben ik niet. Eh, ik weet nee. Niet. Ik vind dit een beetje een... Eh, ik ben... Uh, nee. Niet waar. Ik, ik, ehm, ik ben een beetje... Niet. Ik vind... Ik heb... Ik, um, niet waar. Nee. Ik ga, ik ga weg. Ontkenning. Ja, ik hoor jou soms ook niet. Soms ook niet. Soms ook niet. Soms ook niet. Soms ook niet. Soms ook niet. Soms ook niet. Soms ook niet. ook niet. Je zal vervagen. Hoe ijler ik word, hoe meer ik mezelf voel. Dat komt omdat je opgaat in de wereld. Ik voel me steeds groter worden. Je wordt ook steeds groener. Word ik mooi? Ik weet het niet. De wereld wordt wel mooier. Als ik vervaagd ben, zal ik dan weten hoe de wereld eruit ziet? Als de wereld groen is, zul je hem zien. Maar de wereld is dan zo groen dat je geen vormen zult zien. Je ziet alleen groen. En dat je niet weet dat groen mooi is, zul je het zien als grijs. Grijs is mijn lievelingskleur. Nee, grijs is je wereld. took a walk around the world to ease my troubled mind. something to do. and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? <laughs> maar als we nou gewoon zo vertellen wat het, wat is. <clears throat> vertellen gewoon nu eh, wat het is. Wat het is. En dat is het. En dat Dat wij dan uh, ergens zitten. Maar ik vind die vogeltjes wel leuk hoor. Ja? daar zitten we. we, aan, eh, we zitten in een vogelhut. Aan de koeienweide. Ah ja. Maar wel een goede vogel. Je moet dichterbij zitten, want anders horen de mensen jou niet. Oh, dat zou jammer zijn wanneer die mensen niet hoe. Ja. En dan horen we dus vogeltjes op de achtergrond. En de een is er eerder en dan komt de ander binnen. En eh, die brengt bier mee. <clears throat> Dat was het. Hmm. Volgens mij moeten we dichter bij de microfoon zitten. Zo. Oké. Je bent begonnen. Ben ik begonnen? We zitten nu in het hoorspel, of niet? Oké, nee, dan eh, weet ik dat. Hm? Dan weet ik dat. Eh, wat weet ik? Dat we in het hoorspel zitten nu. Dit is het hoorspel. Ja. Oké, goed. Gaan we dan nu beginnen? Is goed. Of echt dit? Ja, nu, nu beginnen. Prima. Verder, ja, gaan we nu beginnen. Nu kunnen we beginnen. Zijn we nu in het rotspel? Oh ja, en dan kom jij binnen met die fles. Ja. ja, En dan ga ik ook zo'n beetje... Nee? Dan hoor je het namelijk zo'n beetje... Oeh, dat is, dat is te hard, ja. Oh ja, ja, nee, dat, dat, is, dat is Ja, nee, het is niet goed voor een hoorspel. Nee. Te halen Nee. Ja. nee. Ähm, äh. Ich kann dann so tun, als ob die Stuhl nicht auf die Ronstadt mal, als ob wir in einen Vogel sind. Ja. Ja, maar, ja. ja. Ga zitten. Ja, maar... Dan ähm, geef ik jou nu een biertje. Oké, okay. maar die Vogel die, ja, Danke, wel. Hoi. Ah ja, ja. En nu, ja, die vogeltjes die komen later daarin. Die mixen we Ja, die doen, doen we zo als we, als die... Oh, wat een mooi... Oh, hoi, hoi, die vogel. Ja, ja. En dan moeten we een mooie vogel inknippen. Maar ik zie überhaupt niets gewoon. Nee, maar het is ook een hoorspel. <laughs> ja, sorry, sorry. Ja. maar misschien moeten we een hoorspel ook niet voor een grijze muur moeten opnemen. <laughs> ja, gewoon klopt. vind ik ook wel een beetje file van weg. En eh, een hoorspel met lege bierflesjes. nee. <laughs> We hadden toch al meer kunnen investeren in het hoorspel. ja, maar... Ja, ja, goed volle Beef. Ja, aber tenminste zou je nur abhauen mit Lachen gewoon dann klingt er noch ein bisschen seriös rund. Okay. Ja, sorry. Ja, das geht nichts. Ja, zeg je dan nu iets? Of? Ja. Ja, niet alleen maar ja. Hoe uh, gaat het met jou? Hebben we eigenlijk iets bedacht waar we naartoe zou gaan? Ja, eh, ik heb... Eh, nee, nee, maar we weten wel waar het vandaan komt. Er eh, is een, moord gepleegd. Ah ja, ja. Op de Bounty. Op de Bounty-eilanden. En, uh, Ik dacht eh, op de Boat Bounty. Ook. Ook. Ook, ook daar ook een moord. Eh, Twee moorden. <laughs> Ik weet alleen Bounty. En dat is opgedronken. Oh, oh, ja. En dat de hoofdpersoon nu naar... of de persoon... Als ze persoonlijk houden... Gaat hij naar zijn oom. Want die is heel droevig. En dat is dan grappig, of? Nee, het is droevig. Ah ja, ook oh, zo. En eh, aan ons is het de taak om, eh, om dat een vervolg te geven. Heb jij een oom? Nee, en gewoon... Ja, misschien, misschien, ehm, misschien een leuk geluid. Eh, dat mixen we erin. Ja, maar dan kunnen we even van tevoren bedenken wat het wordt gewoon. Iets wat een beetje, een beetje die stemming doorbreekt gewoon. Misschien eh, iemand die kotst of... Ja. Ik heb het, eh, ik heb het tussen mijn oren. Ja, ik denk ja, ja. Dat, eh, dat zou echt helpen. En misschien om het dan niet zo eenzaam te laten staan, dat kotsen gewoon misschien nog iets daarbij. Het geluid van lege bierflesjes misschien. Oh ja, dat is een fantastisch idee gewoon. Ja. Zo. Nou, dat daar knapt de mens van op. Ja, ja. Eh, ik weet niet, ehm, ik vind, nou ehm, het is heel leuk dat je een om hebt, maar ehm, ik vind we moeten een beetje actie hebben. Gewoon, ik vind eh, we, moeten gewoon eh, dat ding waar we op zitten even omzagen. Is goed. dan haal ik even de zaag. Ja, we hebben hier nog ah, vuur. aan. dan doe ik even gewoon zo alsof ik de trap naar beneden loop. Kun je maar even schrikken? Hé, hey, wat is dat? Slaat iemand aan de... Ja. Stop er een schroom heen. Volgens mij moet Jane naar beneden gaan. Dat jaagt alle vogels weg. Sneller! Oh, oh, oh, oh, oh. Stop! Stop! Stop! Nu moet je die gaan ik heb aanslaan. ja, en dat was het dan alweer. Ja, jammer. Was soll ich noch ein bisschen Pferde sagen, so für den Dat zou ik even. Nee, oké. Okay. Ja, weer hoe? Nee, oké. Okay. Gewoon eh, een beetje serieus, hè? Ja, anders, anders wordt het echt niets. Tussen ons ook. Misschien kunnen we het eh, een beetje afkorten door gewoon even in steekwoorden te zeggen wat, eh, wat nu alles gaat gebeuren. En dan kunnen we gewoon de afsluitende scène gewoon even gewoon echt goed in scène zetten. Zo met alle geluiden die we hebben lege bierflessen en zagen. En, eh, eh, waar, waar zal het over, over gaan? Over grenzen? Grenzen verkennen? Met Bounty? Ja? <laughs> Ah! ah. je moet tussendoor een blanco. Ja, wat? blanco. Blank, blank, blanco. Blank. Blanco. Ah. Hmm. Wat zou jouw idee erbij zijn? Mijn, idee was eigenlijk heel erg leuk gewoon, omdat we worden nu omgezaagd. Ja. Vallen met ons boomhutje of vogelhuisje op de koeien bij, tegenover van de vogels. Um, opzittend, omdat we gewoon eigenlijk gewoon geen zin hebben gewoon met ons vrouw thuis te zijn. Um, ehm, hier zuipend, omdat het koud is. Hebben we eigenlijk ook nog een vuurtje gestoken boven in ons hutje. Maar het valt toch om, omdat het om is gezegd. En en dan gaan we gewoon als twee brandende fakkels gaan we naar de straat lopen. En ehm, goed, het helpt dan wel een donkere om, om meegenomen te worden wanneer een beetje brandt. En ehm, dan ehm, gaan we gewoon in een auto stappen en, en die kerl draait om. En die heeft geen gezicht, maar een tape recorder gewoon als hoofd. En zegt dan, hallo, hier zit in een hoorspel. En ik dacht dat dat eigenlijk leuk zou zijn. Tot de volgende keer. Je bent onzichtbaar. Ik bestaan niet, dat is heel wat anders. kan je niet zien, maar ik weet dat je er bent. Je hebt mij verzonnen. Ja, dat vind je een fijne gedachte. Dat je verzonnen bent door je eigen verzinsel. Het is niet fijn alleen maar te bestaan voor iemand anders. Jawel, het geeft je een waar gevoel. Ik zou willen dat er anderen waren. Die zijn er niet. Het kan toch niet dat de wereld alleen bestaat uit jou en mij? Jij laat geen anderen toe. Wil je echt dat er anderen zijn? denk je dat er meer is? Als je niet gelooft in je eigen bestaan, hoe kun je dan geloven in dat van anderen? Als je niet gelooft in hier, zal er nooit daar zijn. Geen dood zonder leven. Ga ik dood? Je gelooft toch niet in het leven? Als ik hier toch ben, kan ik net zo goed dood zijn. Dan zul je eerst moeten leven. Wat is dan het verschil? Hoe leef jij dan? Ik ben er nu toch? Dus ik hoef alleen maar hier te zijn. De tijd gevangen in de lucht. Het moment vervliegt. En nestelt zich in een gedachte. Komt boven in een gevoel. En vormt de werkelijkheid. Bedankt voor het luisteren. De prachtige solozangstem was van Katrien de Winter, ook wel Sue Ellen genoemd. Voor meer van haar zangkwaliteiten ga naar www.sue-ellen.be. Hanneke Kolen maakte de soundscape. Han van Haren en Marcel Dingemansen hadden een kleine bijdrage. En Tilman Harpen en wederom Marcel Dingemansen verzorgde het hoorspel. Bedankt Marit Snel voor de woorden, de regie en de prettige samenwerking. Ook dank voor Michel Scherrer voor het gesprek en zijn muzikaliteit. Dit was het uur van Marleen de Puit. Volgende week is alweer de laatste uitzending. Mocht je iets gemist hebben, wees gerust, want alles wordt nog een keer herhaald. En je kan ook kijken en luisteren op www.myspace.com slash radiolucht. Een fijne nacht. Are they